Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog steeds gefeest bij het Witte Huis. Na een hoop getel en veel wachten werd Joe Biden afgelopen weekend gekozen tot de nieuwe president van de VS. De democraten zijn door het dolle heen en vieren een feestje in de straten rond het Witte Huis. This is uh, more of a celebratory occasion, so we're out here celebrating tonight. It feels very empowering knowing that a black woman is in the White House now and is the VP. It's very empowering and it says it speaks to power um, just to young black people. Um, that we can really do anything. de laatste vrouw die je hoorde verwijst naar Kamala Harris. Dat is de nieuwe vicepresident. Zij is de eerste vrouwelijke, zwarte en Aziatische vicepresident ooit. PVV-leider Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een video waarin er geschoten wordt op een foto van hem. Het filmpje gaat rond op Dumpert en geen stijl. Wilders wordt al jaren bedreigd en daarom zwaar beveiligd. Hij hoopt dan ook dat het Openbaar Ministerie in actie komt tegen zijn bedreigers. Een man van 27 is dit weekend opgepakt in Roermond nadat hij twee snickers over de muur van een gevangenis smeet. Bleek in de verpakking geen chocoladereep te zitten, maar zo'n 15 gram hash. Na het over de muur gooien ging de man er vandoor in een auto. Uiteindelijk kon hij worden opgepakt. En hoewel er niemand op de tribune zat, heeft FC Utrecht afgelopen weekend toch een stadionverbod uitgedeeld. Een man kon stiekem bij de plek komen waar tv-zender Fox Sports voor en na de wedstrijd interviews afneemt. Daar kroop hij achter de tafel en nam hij zelf een filmpje op. En wordt het geen 3-0, eh, dan wordt het 0-14, maar... Ehm, ja, dat verwacht ik niet met het haken kruis op de borst. Uh, met haken en kruis als trainers. Ja, het ging in zijn filmpje dus onder meer over het nieuwe trainersduo René Haken en Rick Kruis. Hij zegt dat FC Utrecht een hakenkruis op zijn borst heeft staan. FC Utrecht was not amused en heeft de supporter dus een stadionverbod gegeven. Het weer, op sommige plekken is het wat mistig. Later vandaag krijgen we regelmatig de zon te zien. Het waait niet hard en het wordt 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 De zorg voor kinderen met een beperking is sinds de jaren 50 verbeterd... maar toch zijn die kinderen eenzamer. Dat zegt de stichting Het Gehandicapte Kind. Veel kinderen zitten vaak ver weg op school... dus hebben ze thuis weinig vriendjes... en speeltuinen zijn voor hen vaak niet geschikt. Coronapatiënten die in Amsterdam in het ziekenhuis liggen... worden mogelijk eerder naar huis gestuurd... omdat huisartsen een deel van de zorg kunnen overnemen. Dat meldt het AD. En in het nieuwe verkiezingsprogramma pleit 50PLUS voor terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 en verhoging van de pensioenen. Volgens de nieuwe lijsttrekker Liane de Haan is 50PLUS er niet alleen voor ouderen. In het programma wordt ook gepleit voor gratis kinderopvang en meer minimumloon. En het weer, plaatselijk misbanken in het noorden en oosten kans op wat regen, verder geregeld zon en 12 tot 17 graden. other, I'm satisfied Doing it on my own Only takes one other to change a vibe Ain't that the way it goes? I don't need nobody but you on replay Caught in the memory When you touch my body and you say my name me, makes me feel alive. you dancing like da da da da Skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada Look so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could.